Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deel van de Gazastrook is getroffen door noodweer. Volgens Palestijnse berichten zijn veel van de tenten waar vluchtelingen in verblijven ingestort of staan onder water. Dekens en matrassen zijn nat en onbruikbaar geworden. Veel mensen zoeken noodgedwongen hun toevlucht in gebouwen, maar die zijn vaak overvol, onverwarmd en staan soms op instorten. In de Gazastrook zijn nog altijd honderdduizenden mensen op de vlucht. De Palestijnse meteorologische dienst verwacht dat het stormachtige weer tot vrijdag kan aanhouden. In Bolivia is de pas afgetreden president Luis Arce opgepakt. Dat meldt de vicepresident van het land via sociale media. Volgens Boliviaanse media zou Arce tussen 2006 en 2014 geld hebben verduisterd uit een fonds voor inheemse bevolkingsgroepen. Arce was in die periode minister van Economische Zaken. De arrestatie komt slechts een maand na het aftreden van Arce als president. Hij heeft zelfs, zelf nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Bij de Duitse plaats Gramzo is 200.000 liter ruwe olie op een akker terechtgekomen. Bij werkzaamheden aan een pijpleiding ontstond er een lek en de olie spoot metershoog de lucht in. Omdat het zoveel geregend heeft de laatste tijd kan de olie niet de grond inzakken. Bij het undercover-team van de politie gaat het ook na hervormingen nog niet goed. Dat komt omdat die veranderingen te snel moesten worden doorgevoerd... concludeert een commissie die de gang van zaken monitort. De undercoverafdeling van de politie werd hervormd... nadat een agent zichzelf in 2021 van het leven had beroofd. Volgens meerdere rapporten werden infiltranten te veel aan hun lot overgelaten... De nieuwe leiding heeft nog te weinig ervaring, zegt de commissie.